Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Zweden aangepast. Het ministerie raadt Nederlanders aan om het centrum van Stockholm te mijden en om mensenmassa's te vermijden. Naar aanleiding van de aanslag van vanmiddag, waarbij een vrachtwagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat. De dader van die aanslag is nog voortvluchtig. De politie heeft een foto verspreid van een man met een capuchon die mogelijk een verdachte is. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Eerder werden drie doden en acht gewonden gemeld, maar de politie kan geen aantallen noemen. De beveiliging is opgeschroefd omdat de Zweedse politie niet uitsluit dat er nog meer gebeurt. De publieke omroep SVT meldt dat er op de Öresundbrug richting Denemarken een aantal rijbanen is afgesloten. Ook in Noorwegen en Finland is de beveiliging aangescherpt. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Neil Gorsuch als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof goedgekeurd. Hij werd in januari al voorgedragen door president Trump. Bij de stemming kreeg Gorsuch 54 senatoren achter zich. Normaal is voor zo'n benoeming een tweederde meerderheid nodig van 60 stemmen. Maar omdat de Republikeinen de regels hebben veranderd... was een gewone meerderheid van 51 genoeg. De partijgenoten van Trump besloten gisteren die regels aan te passen... omdat de democraten dwars bleven liggen. De douane en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben deze week in de Rotterdamse haven ruim 3,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Die zaten in een container uit Rusland. De bestemming was Groot-Brittannië, meldt RTV Rijnmond. Als de sigaretten op de markt waren gekomen was de fiscus er volgens de douane 750.000 euro bij ingeschoten. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen eerst bewolkt, maar later flink wat zon bij een graad of 15. Zondag nog warmer en volop zon. Dan kan het lokaal 22 graden worden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.